12 uur. Jeroen van Kam met het NRC in Amsterdam in het water was gevallen. Hoe die daar terecht is gekomen is nog niet bekend. Politie doet daar onderzoek naar. De 23-jarige man uit Monnikendam belandde rond kwart over tien in het water bij de Sumatra-kade, vlak nadat het vuurwerk was begonnen. De brandweer slaagde erin hem eruit te halen, maar overleed later in het ziekenhuis. De man die gisteren met een Kalashnikov een aanslag wilde plegen in de Talis is in Syrië geweest. Volgens de Spaanse krant El País heet de man Ayoub El Kazani, is hij 26 jaar en komt hij uit Marokko. De schutter was in beeld bij veiligheidsdiensten vanwege zijn banden met de radicale islam, schrijft de krant. El Kazani heeft een jaar in Spanje gewoond tot 2014, daarna is hij naar Frankrijk verhuisd. In diezelfde periode is hij naar Syrië gereisd. Hij verbleef daar kort en ging toen terug naar Frankrijk. De Franse autoriteiten wisten dat hij naar, naar de Belgische hoofdstad dat was vertrokken... en dat hij een aantal keer contact heeft gehad met extremistische groeperingen. In het niemandsland tussen Griekenland en Macedonië zitten nog altijd duizenden vluchtelingen vast. De afgelopen dagen steeg het aantal vluchtelingen met zo'n 2000 per dag. Ook vandaag is de grens weer gesloten, maar mogelijk wordt er net als gisteren een aantal doorgelaten. Vannacht mocht een groep gezinnen met kinderen de grens over. Ze moesten naar het eerstvolgende station in Macedonië lopen, waar ze de trein naar Servië konden nemen. Gisteren zette de Macedonische oproeppolitie traangas in tegen vluchtelingen die het land in probeerden te komen. Over de grenswegen is prikkeldraad gespannen. Noord- en Zuid-Korea gaan met elkaar in gesprek om de opnieuw opgelopen spanningen tussen beide landen te bespreken. Zuid-Korea zette na elf jaar stilte de luidsprekers langs de grens weer aan, waaronder, waarover onder meer kritiek klinkt op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea reageerde door op een van de luidsprekers te schieten en te verklaren klaar te zijn voor een oorlog. Het weer, het is zonnig vandaag. Vanmiddag worden het tussen de 25 en 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe. En in de avond is er kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 5 en bij Eembrugge 7 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg 6 kilometer... De 57 Rotterdam richting Brouwersdam bij Rokanje 5 kilometer.